Mariel Hagman met het NOS Journaal. In de zaak van de dodelijke schietpartij in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn heeft justitie een tweede verdachte. Die heeft vastgezeten, maar is nu weer vrij. Hij heeft niet direct met de schietpartij van begin april te maken, maar wat hij wel precies zou hebben gedaan willen bronnen bij justitie niet tegen de NOS zeggen. Maandag wordt meer duidelijk, dan verschijnen twee rapporten over de schietpartij in Alphen. Bij de schietpartij schoot de 24-jarige Tristan van der Vlis zes mensen dood. Daarna pleegde hij zelfmoord. Nederland heeft Zuid-Soedan direct na de onafhankelijkheidsverklaring erkend als zelfstandige staat. Premier Rutte heeft president Kier veel succes gewenst. Hij hoopt op voortzetting van de samenwerking. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken hoopt dat Zuid-Soedan zich vreedzaam en democratisch verder zal ontwikkelen. Het land moet samen met de regering van Soudaan de lopende kwesties oplossen, zei hij. Zuid-Soedan en Soudaan zijn het nog niet eens over de verdeling van de olieinkomsten, de staatsschuld en de grenzen. Marianne Goosens is tijdens haar 18 dagen durende avontuur in het zuiden van Spanje 12 kilo afgevallen. Inmiddels zijn er weer vijf bij, zei ze op een persconferentie in haar woonplaats Tramprooi in Limburg. Ze zei dat ze nooit de moed heeft opgegeven, vooral omdat er vers water in de buurt was. S'nachts hield ze zich warm door zich te bedekken met gras. Ze zou een wandeling maken van 2,5 uur. Het werden 18 dagen doordat ze bij een splitsing het verkeerde pad koos. De achtste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Portugees Rui Costa. Hij was als eerste boven op de slotklim. Op korte afstand volgden de Belg Gilbert en Cadel Evans uit Australië. De Noor Huushoft blijft leider in het algemeen klassement. Robert Geesing verloor een minuut, maar houdt wel zijn witte trui als beste jongere. Johnny Hogeland raakte de bolletjes trui kwijt aan de Amerikaan van Garderen. Het weer. Vanavond trekken de laatste buien weg. Morgen een vrij zonnige dag. Het wordt 20 graden aan de kust en 24 graden in het zuidoosten.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 Dat betekent dat het tijd is voor de Euro Breakdown. De hitlijst van Europa, alle 40 staan ze weer voor je in de juiste volgorde. En tot aan 5 uur ben ik bij je om ze allemaal te presenteren. Jaargang 21 van de Euro Breakdown. Dan heb ik het over aflevering 27 alweer daarvan. 8 juli 2011, deze dag. 40 plaatsen in de lijst daarvan deze week. 21 behoren bij de stijgers. Geen enkele blijft zitten, wat dus betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. 17 dalers en twee nieuwe binnenkomers. Twee platen dus eruit deze week. Eén daarvan is Nicole Searchinger, Don't Hold Your Breath. Na 14 weken mag ze dat wel gaan doen. En Beyoncé Run The World Girls na 10 weken ook verdwenen. De snelste stijgers van deze week zijn Mohambi, Nicole Searchinger, Coconut Tree, Simple Plan, Natasha Benningfield en Jetlag. En David Guetta, Ty Cruz, Luda Chris Little Bad Girl. Alle drie de platen gaan 8 plaatsen omhoog. Snelste daler, dat is Sweat van Snoop Dogg en David Guetta. 10 plaatsen verlies. Een langs genoteerde plaat, daar gaan we straks gewoon mee beginnen. 18 weken lang in de lijst. Van die plaat is in handen van Jennifer Lopez en Pitbull. Op nummer 40 deze week Alexis Jordan met Happiness. Zij staat 17 weken in de zak van 33 naar 40. Van 35 zakken naar 39 gaat Sherry's en Bruno Mars Before It Explode in de 10e week. Op nummer 38 in de 18e week Jennifer Lopez Pitbull. De single On The Floor.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 In the club. with your brains. So don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't, don't, don't, don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now, now pump, pump, pump, pump, pump it up and back it up like a Tonka truck. Got it. 10 weken lang al in de lijst terug te vinden. Jennifer Lopez, Pitbull en On The Floor. Zo ik wel van 32 naar 38. En voor de eerste plaat gaan we naar een soort van collega's. Althans op zaterdagmiddag tussen 2 en 5 zitten ze Bed, Meets Eagle. Evil, sorry. Bet Meets Evil. Althans Eminem en uh, Royda 5.9. En dan ook nog eh, Bruno Mars erbij. Nou, dan denk je dat is toch een rare combinatie. Maar het resulteert wel in een eh, geweldige jingle lighters afkomstig van de Hell the Siegel, En die komt trouwens eh, afgelopen 14 de juni uit. De verwachting waren dat eh, Marshall en 5 Inch 9 een plaats zouden maken vol gruwelijke harde hip-hop. Na de albumsnippers te horen is dat ook aardig gelukt. Eén uitzondering, en dat is commerciële Lighters. En dat is ook naar alle topradio's gestuurd. En langzaamaan is er toch weer een Europese hit aan het worden. Leiders heeft een eh, inspirerend thema van een eh, verwezenlijke van je dromen en ambities zoals uh, en Nico Nine, dat in hun versies op een ingenieuze wijze weten te verwoorden. Bruno Mars die verzorgde Hook en The Bride wat hij weer fantastisch op zijn eigen kwetsbare manier weet te doen. De productie is onder andere in handen van de Swellingtons waar Bruno ook nog eens deel uit van maakt. De producer trio eh, was eerder al verantwoordelijk voor hits als Nothing On You and Just The Way You Are. En nu dus waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de volgende hit Leiders. Bad Meets Evil. En samen met Bruno Mars. Deze week de eerste binnenkomen dus op eh, nummer 37. This one's for you and me, living out our I'm at the very top. You shit it on me on your way up. It's about to be a scary drop. Cause what goes up must come down. You going down, I'm something you don't wanna see. Like a hairy box, every hour, happy hour now. Life is wacky now. Used to have to get the cat to get the pussy. Now I'm just a cast me out. Ow, I'm classic cow. Always down for the catchway, like out all doom. I remember when T-Pain ain't wanna work with me. My car starts itself, parked itself in all tunes. Cause now I'm in the Aston. I went from having my city locked up to getting treated like Kwame Kilpatrick. And now I'm fantastic compared to a weed high. And y'all niggas just gossiping like bitches on the radio and TV. See me, we fly. Y'all bugging out like Wendy Williams staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal, now I'm the second best. I can deal with that. Now Bruno can show his ass without the MTV Awards gag. zo heet de single van eh, Bad Meets Evil en Bruno Mars. En toch doen ze me er steeds van aan denken. Bad Meets Evil, eh, Rob Harms meets Albert-Jan Vos of zo. Op nummer 37 deze week nieuw binnen. Op 36 vinden we CeeLo Green, Bright Lights, Bigger City. In de 14e week zakt hij 7 plaatsen. We slaan nog twee platen over. Komen dan bij een dame die ondanks het feit dat Tilde World Ends de meest succesvolle radiohit van haar carrière was werd het toch tijd voor een eh, volgende single, I Wanna Go. En deze heeft net als de vorige single Till The World Ends veel autobit in het refrein. Deze keer geen OOO gedeelte, maar een zwingend I Wanna Go Go gedeelte. Origineel? Nou, dat niet, maar zeker niet minder leuk. En ook de boodschap die is weer helemaal lekker eh, Britney. Want zij laat met dit nummer weer eh, zien dat ze af en toe ook fantasie heeft met het licht uit. En dat alles op een vrijdagmiddag. Opmerkelijk is dat ze niet voor eh, Big Fat Boss heeft gekozen. Een duet wat ze gemaakt heeft met de eh, Black Eyed zanger Will I Am. Dat nummer was namelijk eh, iets anders dan we van deze dame Spears gewend zijn. En ook al is veelvuldig te horen als promo promotour bij verschillende Amerikaanse tv-programma's. Die is er dus niet geworden. Het is I Wanna Go geworden.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 Okay, now I'm into you. you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late. Every finish line is the beginning of a new race. Young money, young money, young money. You got me and I could not defend it tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Uh. It's too late. You got it. You got it. You got it. van Lil Wayne en de prachtige stem van Jennifer Lopez. En dat alles in de single I'm Into You. Onder aan de lijst deze week Alexa Jordan, Happiness. Na 17e week al zak van 33 naar 40. Cherise Bruno Mars, Before It Explodes in de 10e week van 35 naar 39. En J-Lo en Pitbull, On The Floor zakken van 32 naar 38. Wel 18 weken in de lijst. Bad Meets voor featuring Bruno Mars en Liders nieuw binnen op 37. 36 Silla Green, Bright Lights, Bigger City in de 14e week zakkend vanaf 29, 7 plaatsen verlies. Ook 7 plaatsen voor Kesha met Blow in haar 11e week zakken naar 35. Nicky Iglesias, Usher, Dirty Dancing, zakken naar 34. Eh, Britney Spears, I Wanna Go was deze week de hoogste binnenkomer op 33. Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm Into You. In de eh, tweede week gaan ze omhoog van 37 naar 23. David Guetta, Tyler Cruz en Ludacris gaan ook omhoog in hun tweede week. Zij doen dat van 39 eh, naar 31. En natuurlijk met de single Little Bad Girl. Oh yeah, they tell me I'm a bad boy. All the ladies look at me and like to put my hands up in the air I want bad girl dancing all the a couple dollars.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 En zeker vanmiddag kan er dus tot wat buitjes gaan komen. En deze buien kunnen zelfs gepaard gaan met wat onweer. Wind waaiend vandaag uit zuid tot zuidwesten, ook landmatig aan zee vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar een aangename 21 graden vanavond en de komende nacht blijft het dan wisselend bewolkt en vallen er nog steeds wat buien. De kans op onweer die neemt wel langzaamaan af. Wind waait uit het zuid tot zuidwesten en de temperatuur vanavond dalend naar een graad of 15. Morgen beginnen we de dag dan met wolkenvelden en hier en daar nog een bui. Die buien die trekken weg en zeker morgenmiddag schijnt de zon dan flink. Het blijft dan ook verder droog en er waait een matige aan zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt in de middag maar een maximale 21 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, dan is het weer vrij helder en blijft het gelukkig wel weer droog. Zuidwestelijke wind dan uh, meest matig. De temperatuur dalend naar graad of 13. Zondag hebben we dan eh, prachtig zomerweer met veel zonneschijn. Het blijft droog en waait een matige zuidwest tot... Eh, matige west tot zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar een zeer aangename waarde van ongeveer 22 graden. Dan is dus een, een lekker weekend tegemoet heb ik nog wel één waarschuwing voor je. Mocht je op dit moment in de buurt van Haarlem op de Rijkstraatweg rijden. De hoogte van het Marsmanplein moet je even op je snelheid letten. Want daar staan ze op dit moment te flitsen. Het ritme van Zandvoort. Voor ZFM. Short van Dam. Ladies and gentlemen. Let's go. En het ritme van uh, eh, ZFM gaat zinnen met het ritme van Europa. En een van de platen uit de hitlijst van dit moment is Elena Disco Romance. In de derde week van 34 naar 29. I'll give you what you want, every boy goes to but no need to medicine. You won't find me settling. Can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end. Yeah, that's why there we go again. I'm that one that lights it up. We red hot like fire trucks. Burn that roof, cause that's what's up. Tell that DJ, turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down. And ain't no stopping. We gon' keep on rocking. Baby, Stop stopping. You cannot stop us now. is nog steeds op een goede radio-edit van de Black Eyed Peas. Don't Stop the Party. Zes minuten lang eh, duurt deze plaat. Nou, hij doet het wel goed in Europa. In de vierde week namelijk weer omhoog. En wel van 30 naar 28. En kunnen we jou melden dat eh, Mike Jagger zijn opwachting gaat maken in een videoclip. En wel in de videoclip van Moves Like Jagger van Maroon 5 en Christina Aguilera. Voor de clip zouden de twee nu eh, niemand minder dan de legendarische Legende eh, zelf gestrikt hebben. Hadden het Amerikaanse tijdschrift eh, US Weekly. Een ingewijde rond het programma The Voice zegt dat de 67-jarige rock-opa Jagger zijn eh, karakteristieke dansbewegingen laat zien in de videoclip van het nummer. juni liet Levin, Adam Levin en uh, Christian Aguilera het nummer voor het eerst horen tijdens een optreden van een live show in het programma The Voice. En dat is dan niet eh, The Voice of Holland, maar de, eh, het zal de The Voice of America zijn. En dat alles dus, eh, de plaat Moves Like Jagger, Moon 5 en Christina Aguilera doen het goed hoor met die plaat.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 De former Room 5 Christina Aguilera Moves Like a Jagger. En dit is onze Belgische schone uit de lijst op nummer 23. Kate Ryan en Love Life. In de vierde week doet ze het goed hoor. Gaat ze weer omhoog. Van 26 in één keer eh, naar 23. Alexa Jordan en Good Girl. Vijf weken nu in de lijst. En ze gaat eh, verder omhoog van 24 naar 22. voor het nieuws van 4 uur kijken wij nog even achterom. Vind op nummer 30 zak Noël Loca People. Wat bevak van 36 omhoog naar nummer 30. Helena Disco Romance in de derde week van 34 omhoog naar 29. Black Eyed Peas net Stop the Party in de vierde week weer twee plekken omhoog.